Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst laten weten. Schuringa hielp op eerste kerstdag de terroristen op het Noordwest Delta toestel naar Detroit te overmeesteren. In Amerikaanse media wordt de 32-jarige Nederlander neergezet als een held. Zaterdagavond belde vicepremier Bos al met Schuringa om zijn waardering over te brengen. De koningin heeft een maandag haar waardering getoond. Hoe ze dat heeft gedaan is niet bekendgemaakt. gemaakt. De studentenvakbond LSVB krijgt veel telefoontjes en mailtjes van studenten... die vinden dat ze slecht zijn geïnformeerd over de OV-chipkaart. Ook zou de informatielijn van de OV-chipkaart geregeld overbezet zijn. Vanaf 1 januari moeten 650.000 studenten het vervoersbedrijf gaan gebruiken, vervoersbewijs gaan gebruiken. 97% van de studenten heeft de kaart ontvangen, maar slechts een klein deel heeft hem geactiveerd. Dat kan tot 31 januari bij een van de ruim 1200 oplaadpunten. Op de site van CNN staat een filmpje waarop te zien is dat politiewagens in Teheran inrijden op demonstranten. Zeker één persoon die al op de grond ligt wordt overreden als een groen-witte politietruk op een groep mensen inrijdt. Onduidelijk is of het slachtoffer dood is. Het filmpje zou afgelopen zondag zijn opgenomen. Toen tienduizenden mensen de straat op gingen om te demonstreren tegen het Iraanse regime. Volgens de autoriteiten kwamen bij de protesten zeker zeven mensen om het leven. De winnaar van de mooiste baan ter wereld is gestoken door een giftige kwal. In mei won de Brit Ben Southall een wedstrijd van een Australisch toerismebureau. Hij kreeg 80.000 euro en mocht een half jaar op een onbewoond tropisch eiland passen. Southall heeft in de laatste week van zijn verblijf een steek van een kwal gekregen. Hij kreeg koorts en hoofdpijn en werd misselijk. Door een aantal injecties en door veel te slapen kwam de Brit er weer bovenop. Het weer in het noorden soms nog wat lichte sneeuw of ijzel. Temperatuur vrijwel overal rond het vriespunt.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 grow Não.